Nieuws van 2 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. China blijft het klimaatakkoord van Parijs steunen, ook als de VS eruit stapt. De Chinese premier Li zei tijdens een bezoek aan Duitsland... dat er een wereldwijde consensus is over de strijd tegen klimaatverandering. Hij reageert daarmee op berichten dat de Amerikaanse president Trump... uit het klimaatverdrag van Parijs zou willen stappen. Trump maakt later vandaag meer bekend over het Amerikaanse standpunt. De Amerikaanse verffabrikant PPG ziet af van de overname van Axo Nobel. De Amerikanen moesten uiterlijk vandaag een bod indienen bij toezichthouder AFM. Nu het bedrijf dat niet heeft gedaan, moet het een half jaar afzien van nieuwe overnamepogingen. Axo Nobel sloeg in de afgelopen maanden verschillende overnamepogingen af. Elf leerlingen en vijf leraren uit Gelderop zijn ernstig gewond geraakt bij het busongeluk vanochtend bij Calais. De aard van hun verwondingen is nog onduidelijk. Eerder werd al bekend dat de buschauffeur zwaargewond raakte. In de bus zaten zo'n 50 leerlingen van het Strabrecht College in Gelderop en hun begeleiders. Ze waren op weg voor een dagtrip naar Londen. Door een fout bij de IND hebben 2 tot 3000 vreemdelingen geen inburgeringsexamen hoeven doen, terwijl dat wel de bedoeling was. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft dat de IND per abuis zaken niet heeft aangepast. Per 1 januari 2015 zijn de eisen voor vrijstellingen voor de inburgeringscursus verzwaard. Maar de IND is blijven toetsen volgens de oude voorwaarden. Inmiddels is de fout hersteld. De Nederlandse Yvonne Snitjer, die vermist werd in Libië... blijkt door de Libische autoriteiten te zijn opgepakt. Het is nog onduidelijk hoe lang ze al vastzit en waar ze van wordt verdacht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd of Snitjer bezoek mag ontvangen. Haar vermissing werd gisteren bekend, maar ze was al enige dagen van de radar. Het weer vrij zonnig, weinig wind, 19 graden aan zee en 25 in het zuiden.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 Maar ook u wat tijdgenoten te laten horen. Tijdgenoten van het album Sgt. Pepper. En ehm, die dus in de maand juni 67 zijn opgenomen of uitgebracht. Laat ik het, zo nog, het eerste nummer waar je mee gaat beginnen is op dezelfde datum uitgebracht als Sgt. Pepper. Oh? Het album Double Trouble van oh? Elvis Presley. Ook op 1 juni 1967. Nou, dat is toch geweldig dat jij dat allemaal weet, Cor. Nou, het of, eh, Bart. Staat Bart Kort, <laughs> Bart. Ja. ja. dan moet je nagaan dat er in Beverwijk een vent woont die Cor Bart heet. Oh ja, echt <laughs> maar goed, hier is Elvis Presley. Some guys fall in love with one girl, I gotta fall for two. There's just so much love in that one heart's supposed to do. So I go around with my heart dragging on the ground, dogging me around. I'm the sorriest sight in town. I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble twice as much as anybody else, oh yeah. I guess there's gotta be two dark clouds hanging over me. My future looks as bumpy as a matchbox on the sea. Every time I think that I have finally got it made, some losing cards are played. I just can't make the grade. Double's trouble I got. Double's trouble I got. Double's trouble. Twice as much as anybody else, oh yeah. I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble. Twice as much as anybody else, oh yeah. Ja, nummer uit een van de vele films die uh, The King gemaakt heeft. Elvis Presley dus. En dit nummer heet Double Trouble. Een andere band die... Dat was trouwens zijn 29e LP, hè? <laughs> ja. Niet te geloven, die man. Niet te geloven, die man. Niet te verzadigen. We gaan naar een eh, hele andere band die ook in, eh, in juni 2019 67 uitkwam met dit fantastische nummer. Een band bestaande uit Ronnie Lane, eh, Ian McLagan, Steve Marriott. en nog een. Kenny Jones. Kenny Jones, ja. Oké, die, wou, die wou ik even horen, ja. oké. The Small Faces. En dit... or nothing. Wacht, Nee, we zijn in dit uur dus bezig met tijdgenoten, zoals dat heet. Uh, eh, bands die dus albums hebben uitgebracht in diezelfde tijd dat Sgt. Pepper uitkwam. En Sgt. Pepper, de Beatles, strakjes in het uh, vierde uur. Want dan gaan we de remix integraal in zijn geheel, zonder commentaar, gaan we die draaien. Alleen maar lekker luisteren. Alleen maar lekker luisteren. Eh, alleen eh, als de plaat gewisseld moet worden, moeten we even commentaar <laughs> verleggen. Want ik draai hem echt van vinyl. Precies. En eh, dus moet ik de plaat even omdraaien. Ja, nou, dat is ah, daar maken we wel even... Dat doen we wel hey, Een ander leuk bandje wat ook aardig succes had in de 60s. hoe heette die ook weer? De, de Rolling Stones ja, of zo? ja, ja nou, zo'n bandje. Die, die brachten in, ook in 1967 een LP uit Between the Buttons... En eh, daar stond op een geweldig nummer geschreven door Mick en Keith. En dat heette Backstreet Girl. I don't want you to be down. Don't want to tell you no lie. Just want you to be around. Please come right up to my ears. You will be able to hear what I say. Would you be my backstreet girl? Please don't be part of my life. Please keep yourself to yourself. Please don't you bother my wife. won't get no help. Don't try to ride on my horse. You're rather common, of course anyway. Don't want you out in my world. Just you be my backstreet girl. manners are never quite right. Please take the favors I grant. Curtsy and look nonchalant is the name. Don't want you part of my world. Just you be my backstreet girl. just my backstreet girl. Dat is wel een van jouw favorietjes, geloof eh, ja, die staat in mijn top 3 van Rolling Stones. Ja, dat is echt zo zo'n mooi lied. Zo teder. Dat verwacht je helemaal niet van de Stones. En zeker niet uit die tijd. nee. Ze waren eigenlijk net begonnen. Ja. Nou, dit was al eh, hun vijfde album. Jawel, ja. Maar het eh, zelf nummers schrijven, dat kregen ze nog niet helemaal meteen onder de knie. Nee, de, eerste LP die alleen maar vol met eigen nummers stond. Eh, de eerste was After, Aftermath. Dat was de eerste die helemaal, eh, waar alleen maar eigen nummers op stonden. Ja, dit is, dit is kwaliteit. Hebben ze trouwens geleerd van de Beatles, hè? Ja, natuurlijk. Ja, want <laughs> Paul, McCartney die zei toen op een gegeven moment tegen, die Jagger, tegen, Keith Richards en Jagger van... joh, jullie met die covertjes allemaal, je moet zelf gaan schrijven, breng meer op. <laughs> En dat is ook zo. En dat is ook zo. Ik ga er ook aan beginnen, denk ik. Ja, ga jij ook maar eens liedjes schrijven. <laughs> Lijkt me een goed plan. Eh, we gaan eh, weer de tijdgenoten even in de steek laten. Komen we nog wel op terug dit uur. Maar we gaan nu weer even een opvallende cover draaien van Sergeant Pepper. Dat gooien we nu dit uur een beetje door elkaar. Eh, want dat is misschien wel leuk voor de afwisseling.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 Ja, we hebben nog meer te doen vandaag. <laughs> maar het was wel een mooie eh, cover om u dat eens even te laten horen van El Giro. En hetzelfde liedje werd ook door Harry Nielsen gedaan. En toen klonk een show. Wednesday morning at five o'clock as the day begins. Silent closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say Nou, en zo zijn er nog uh, meer covers van dit prachtige liedje. Dit bijvoorbeeld ook. Ik laat het even horen, gewoon even een stukje. instrumentale, op gitaren gespeelde versie. Onder andere van Peter Papping. En ook weer hetzelfde. De, we hadden het straks al eventjes over die film eh, Across the Universe, eh, Bart. Ja, klopt. Dat is een film uit, uh, eh, dacht de negentiger jaren of zo. dat is een heel mooi verhaal. Ik heb, ik heb die film op DVD. Het is een prachtige film. ik weet niet meer precies waar die over ging. Dat moeten we nog even uitzoeken. Maar die film was wel helemaal gebaseerd op Beatles muziek. Ja. alleen wel in allemaal alternatieve... Ehm, versies. Volgende versie, daar weet jij vast iets van te ja, vertellen. Die, die, eh, die komt inderdaad voor in de film Across the Universe uit 2007. Hij wordt gezongen door Eddie Izzard en dat is een stand-up comedian. En zijn, hij werd beïnvloed onder andere door Monty Python. En in deze film zingt hij een cover van dat nummer van The Beatles... Being for the Benefit of Mr. Kite. Hier is Eddie Izzard. the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank there. fair. Have you seen it? It's great. They got stuff. Over men and horses, hoops and garters. Lastly, throw a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world with the blue people. They're great. They're just chilled out. celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. Nice neck of the woods. The Hendersons, they're gonna dance and sing as Mr. K flies through the ring. Oh, don't be late. Mrs. K and H assure the public their production's second to none, baby. And of course, Henry the Horse gonna do the waltz. Oh, you've gotta see it. It's genius. I mean, she's brilliant. She does this stuff. It's movement. It's waltz. Horses. How do they do that stuff? You gotta give her sugar, you know? And she's called Henry, and it's a lot of explanation, but don't worry about it, kids, okay? Just tune in, turn off, drop out, drop in, switch off, switch on, and explode. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he's gonna do on solid ground, whatever they are. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. K is chopping the bell, baby, across the universe. It's me. I'm on top of the bell. I spent years getting to this point. I'm bloody brilliant. It's just God, you gotta see what I do, man. I got horses and dogs and cats and monkeys and blue people. It's just, it's such a collection. I spent years putting it together. You gotta watch it. You gotta see it. It's me. In the thing. Stand-up comedian. Stand-up comedian. En hij ook, hè? Ja, helemaal. <laughs> en die, het is inderdaad een mooie film. Moet je maar eens eh, zoeken. Want het is een, het is een verhaal. Over, ja, ik weet het niet meer precies wat het in elkaar zat. Maar eh, iets van, het heeft wel iets met de Vietnamoorlog ook te maken. Across the Universe, in ieder geval. In ieder geval, het is een hele mooie film. Dus dat zeer zeker. En de muziek erin is ook zeer de moeite waard. We gaan eh, er weer even naar een tijdgenoot, Bart. Want ook die moeten we niet vergeten. Ja, precies. En als je het over instrumentale muziek hebt... Dan heb je het of over de Shadows of over Booker T en de MG's. Ja. En die gaan we nu beluisteren. En, uh, eh, de titeltrack van hun vijfde studioalbum... Uh, uitgebracht op Stax in juni 1967. Hier is Hip Hugger. Daar kunnen we trouwens ook nog wat aan doen. Hè? Stax aan het eind van het jaar. Dan komt er een heleboel nieuw werk uit van Stax. Omdat het 60 jaar geleden is dat het merk werd eh, opgericht. Hè? Ik, voel, ik weer een speciaal programma ik, aankomen. Ik voel weer een speciaal programma aankomen. <laughs> Booker T. vind ik zo lekker, hè? En als je dan weet dat ik eh, met, met de dame die hier net was, met Deb en eh, met de oude bassist van de Soulful Blues Quality en met uh, Jeffrey Rademakers ben ik bezig met gewoon lekker een beetje muziek maken. Zo af en toe woensdagmiddag, weet je wel. Zo'n zo even bij elkaar en dan lekker zingen. Zijn we ook met een aantal dingen van Booker T bezig. Want ik heb natuurlijk nog steeds een Hammond-orgel. En, ja, ja. en, een echte Leslie-box. En oh, oh dat is dan zo lekker, jongen. Dan eh, dingen als Hang the High en Time Is Tight en Soul Limbo en zo. Nou, deze komt er ook bij, denk ik. <laughs> Maar heb jij, heb jij wel genoeg ruimte om al je instrumenten te kunnen plaatsen thuis? Nou, ik heb niet meer zoveel, Ik heb een heleboel weggedaan. Okay. Ik ben niet zo gek als sommige mensen die alles bewaren. Nee, ik heb, ik heb niet zo gek veel meer. Dat eh, valt wel mee de grootste dingen staan in mijn woonkamer. Een vleugel en een, en een kerkorgel. <laughs> nou, oké. Okay, ehm, Within You Without You is natuurlijk uh, muziek van George Harrison en eh, op de Indiaanse tour, dat weet u. Maar er is een, eh, een bandje uh, geweest, Sonic Youth. Ik, ik had er nog nooit van gehoord, maar maakt dat uit. Nou, ik, had er wel van gehoord, maar ik zou geen enkel nummer van ze kunnen noemen. Nee, ik ook niet. Nou, ze hebben in ieder geval wel een cover gemaakt van Within You, Within you Without You. Ik denk dat als Angela toevallig luistert, dat ze dit wel <laughs> eens heel erg leuk zou kunnen vinden. <laughs> Wat ik je wel kan vertellen nu over Sonic Youth... dat is een experimentele noise rock band. Ja. Nou, dan weet je dat ook. Best. Dan weet je genoeg. Nou, noise is het. Luister maar. En nu, luister, hè. Ja. Within you, without you. Sonic Youth. En dat is echt herrie. Nou, <laughs> goed, dat heb ik van de week al genoeg voor mijn kiezer gehad. Dus <laughs> kan ik dit ook nog wel hebben. George, George Ondanks dat ik vaak als ik het album draai, dat nummer ook overslaan. <laughs> Nou, zou je vertellen, als je, nou, als je nou alleen de drums en de zanger zou doen... Dan zou het misschien nog zijn. Ja, zou nog zijn. Maar de rest? De rest, maar eh, When I'm 64. Ook weer zo'n liedje wat natuurlijk eh, smeekt om diverse covers. Ja, en als je nou, als je nou twee namen zou moeten noemen van eh, artiesten die niet in dit programma thuis horen. Ja. Welke twee namen zouden dat dan zijn? Uh, Louis van Dijk en Pim Jacobs. <laughs> Hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij? maar eh, ja, het is niet anders. Eh, de, Flying Fingers noemden ze zich ook wel geloof ik. ik heb ze wel samen aan het werk gezien. het was echt geweldig Want het zijn twee geweldige muzikanten. Laten we nou dat even... Louis van Dijk is nog steeds een van de beste jazzpianisten van Nederland. Nog steeds. Pim Jacobs is er helaas niet meer. Maar ook zij hebben een versie gemaakt van when I'm 64. de beste tweede. Louis van Dijk trouwens een vreselijk aardige man. Ik kan me nog herinneren dat ik... Ehm, een tijdje geleden is ergens op een feest speelde. Gewoon in mijn eentje. Ik zat daar alleen. En hij had daar een concert gegeven. dat was op een groot bedrijfsfeest. Eh, ik zat daar te spelen. En op een gegeven moment om hem, eigenlijk een beetje te plagen. Want ik ken Louis best wel. Ik, eh, ik heb hem vaak ontmoet. Ehm, had ik, had, zat ik hem even te pesten. Zo, om nou pesten niet, maar plagen. Met, uh, begon ik met dat, dat, eh, die, die Shafi-kantaten. Dat, dat Want dat is van hem natuurlijk. Hè? Ja. En toen dook hij toch achter de piano om die mee te spelen. Ja, dat was echt geweldig. Ik zaten we gewoon samen met de jammen daar. Dat was, dat was echt helemaal geweldig. Uh, Georgie Fame heeft zich ook met dit nummer bezig gehouden. Luister. When I get older, losing my hair Many years from now Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine If I've been out till a quarter to three Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When 64 Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasted away. Give me your answer, fill in a form, mindful. leuke versie, hè? Georgie hij, Fame. Hij heeft er een tempootje langzamer gedaan. Ja, weet wat ook zo leuk is? Ja. Het arrangement heeft hij wel vastgehouden. Ja, zo is dat. En dan heb je natuurlijk weer allemaal van die Dixieland-figuren... die gaan ze er ook gelijk mee bezig houden. Ja, maar het is natuurlijk een heel toegankelijk nummer. Ja. Kenny Ball. Even een klein stukje nog. losing my head. Many years from now. Will you still be sending me a valentine? bottle of wine If I been out till a quarter to three Would you lock the door Will you still need me Nou, en uh, er is maar één man, denk ik... Ja, er is maar één man in de hele wereld... die eigenlijk een cover had mogen, mogen maken van, uh, van Lovely Rita. <laughs> ja. Er is er maar één die dat eigenlijk mocht doen. Hè? En dat heeft hij dan ook gelukkig gedaan. <laughs> heeft hij dan ook gedaan. Gelukkig wel, ja. ja. Uh, Domino. Lovely, ja. Ja, die, is echt geweldig. Daar komt hij. Fats Domino. Hop, Lovely Rita, need a nothing can come between us. When it get dark, I tell your heart away. Standing by a parking meter when I caught a of Rita, filling in a ticket in a little white book. In a cap, she looked much older. In a bag across her shoulder, made her look a little like a military man. Lovely Rita, need a May I ask discreetly, when are you free to have a drink with me? out to your hallway. Took out and tried to win home. Had a laugh and over dinner. Told her I would really like to see her again. Got the bill and Rita paid it. Took her home and nearly made it. Sitting on the sofa with her sister or two. Oh, lovely Rita, meet a man where will I be without you? Give me a wink and make me think of you. me love nobody but you, Rita. Lovely Rita Mittermaid. En dat was Vets eh, Domino natuurlijk. 1968 eh, was het, uh, zei je? Ja, en van het album Fats is Back. Ja, ja. Nou, mooi was, was hij dan weg geweest? Ja, hij heeft een tijdje... Was dat natuurlijk niet... Door al die beatmuziek en zo. Oh ja, dat was niks. Dan is het allemaal niet meer zo... maar goed, ehm, dat maakt allemaal niet uit. We gaan even naar een tijdgenoot. Ja. Een, een album die dus in dezelfde tijd is uitgebracht als... Uh, Sergeant Pepper. Sergeant Pepper. <laughs> Wist je het even niet meer? Ja. <laughs> Die Association, dat is echt wel een leuk beentje. Ja, en eh, ze haalden met dit eh, plaatje de nummer 1 plaats in de Billboard Hot 100 ja. in 1967. Ja. En het, het is ook nog, er is ook nog een versie geweest van Wes Montgomery. Ja. Daar hebben we net ook wat voor gedraaid. Ja. Heel kort Heel kort, ja. <laughs> Windy. and windy. blijft nou, go lekker nummer. De Association. En dat heet Windy. En eh, nog een eh, tijdgenoot. Nou, nou, en niet zo'n kleintje ook. Nee. Dat is eh, de groep de Hollies. Ja. En die waren in juni, tenminste in het jaar 1967... gelijktijdig met de Beatles bezig met het opnemen van een album. Ja. Het werd hun zesde studioalbum en dat heette Evolution. Ja. En dat noemden ze zo omdat ze feitelijk een andere weg probeerden in te slaan meer de kant van de psychedelische pop. In plaats van de eenvoudige popdeuntjes. Ja. En eh, een van de nummers die eh, op dat album staan eh, heet The Games We Play. En dat gaan we nu draaien. by the voorbeeld van, eh, van die psychedelische kant. Dat kwam later eigenlijk. Veel later met eh, King Midas en ja, Reverse dat, en zo. Dat was, uh, en LOE's, dat was eh, of een iets latere datum. Ja. Helaas, ik had eigenlijk gehoopt dat dat hierop zou staan. Want dat vind ik zo'n te gek nummer. Maar de Hollies natuurlijk met toen nog Graham Nash in hun gelederen. En ja, die zou daar niet lang daarna uit verdwijnen. want hij wilde die psychedelische kant op, maar de rest van de band niet. En eh, toen ze met het onzalige idee kwamen <laughs> van... we gaan een LP maken die heet Holly's Zing Dylan. Toen zei Graham Nash van... joh, zoek het lekker ga, <laughs> ga Daar ga ik niet aan meedoen. Daar ga ik niet aan meedoen. En toen is hij eruit gestapt. En uh, daarvan uh, kennen we dan weer het gevolg natuurlijk. Want hij is er niet slechter op geworden. Hij is er niet slechter op geworden. Hoewel, stug geworden, hebben ze ruzie, hè? David nou ja, Nou ja, wanneer niet, hè? Wanneer niet. A Day in the Life. Ja. Ehm, ook weer zo'n nummer dat door diverse mensen eh, gecoverd is. Onder andere door Brian Auger en de Trinity. Dat stuk heeft al een paar keer als achtergrondje gehoord. Ehm, maar ook Wes Montgomery. En we zeiden straks al, we draaiden hem eventjes, maar dat was heel kort. Twee seconden. Dus hij krijgt nu de kans. Hij mag het nu nog een keer laten horen. Wes Montgomery, de fantastische jazzgitarist... die een hele specifieke gitaarmanier had. Vooral dat hij de solo's in octaven speelde. Dat was hij een van de eerste van die dat flikte op die manier. Het nummer A Day in the Life staat op het album en dat heet A Day in the Life. Zo is dat. Zijn achttiende album en het haalde de nummer 1 in de Billboard Jazz Album Top 100. Jij weet toch ook alles, <laughs> Niet te geloven. A Day in the Life, Wes Montgomery. Thank you. Montgomery. Een bekend jazzgitarist. En een geweldig mooie jazzy versie van A Day, in, in, Life. En, eh, maar er is nog zo'n gitarist die zich er ook mee bezig gehouden heeft. Nou, eh, niet de minste, hè? Eh, niet de hè? Ook een van de grootste gitaar-inventors, mag je wel zeggen. man die echt heel veel nieuwe dingen bedacht heeft. En dan heb ik het natuurlijk over Jeff, Beck. En dat klinkt zo. Mooi hè? de gitarist uh, Jeff Beck. Het zijn uh, <laughs> werkelijk verbluffende versie ja, dit is van, echt van, uh, van het the Life geheel instrumentaal. Maar die man die, dat was echt een, ja, een, een gitaarvernieuwer. Hè?